Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Duitse regering presenteert vandaag een pakket aan nieuwe veiligheidsmaatregelen... na de recente aanslagen in het land. Minister de Magère wil onder meer tornen aan het medisch beroepsgeheim. Zo bericht de Duitse media. Artsen moeten gaan waarschuwen als ze vermoedens hebben... dat iemand een misdrijf wil plegen. Een ander plan is om criminele buitenlanders en afgewezen asielzoekers sneller uit te zetten... Ook zou de Magère 15.000 extra politieagenten willen en meer videobewaking op straat. De minister wilde zelf nog niets zeggen en verwees naar de presentatie later vandaag. Voor het eerst in zes jaar is de gemiddelde WOZ-waarde van huizen weer gestegen, zo meldt het CBS. De waarde daalde sinds 2010, maar op 1 januari was de gemiddelde WOZ-waarde 209.000 euro. Dat is anderhalf procent hoger dan begin 2015. Met de waarde wordt de hoogte van gemeentelijke heffingen vastgesteld. De ontwikkelingen van de WOZ-waarde en de huizenprijzen lopen niet gelijk op. De WOZ-waarde wordt vastgesteld op basis van het voorgaande jaar. En bij de waardebepaling tellen alle woningen mee, ook huurwoningen. Ajax is het met Chelsea eens geworden over het huren van Bertrand Traoré, zo meldt de Telegraaf. De 20-jarige aanvaller komt voor een jaar naar Amsterdam en is de opvolger van Arek Milik, die naar Napoli vertrok. Ajax-trainer Peter Bos werkte al met Traoré bij Vitesse. Onder leiding van Bos maakte hij in twee seizoenen 16 doelpunten in 42 wedstrijden. Afgelopen seizoen scoorde hij twee keer in 10 duels voor Chelsea in de Premier League. Traoré is dinsdag normaal gesproken beschikbaar... voor het eerste duel van Ajax met FK Rostov in de play-offs voor de Champions League de handbalsters hebben in Rio een, derde wedstrijd op de Olympische Spelen... met 32-32 gelijk gespeeld tegen Zuid-Korea. Lois Abbing liet in de laatste seconde een strafworp onbenut. Het weer op de meeste plaatsen droog en opklaringen. Minima tussen de 7 en 9 graden vannacht. Later volgt vanuit het westen meer bewolking en overdag op steeds meer plaatsen regen. Tegen de avond wordt het dan weer droog. Het wordt overdag hooguit 10 graden.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 Walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be some. If you love somebody, set them free. That's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody.